De netwerksite Hives heeft met een actie in april zo'n 25.000 nieuwe orgaandonoren geworven. Dat heeft de site vandaag bekendgemaakt. Alle Hives-gebruikers konden zich via hun persoonlijke pagina registreren als orgaandonor. De netwerksite begint volgende week een nieuwe actie in het kader van de Nationale Donorweek.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 Om vijf minuten voor drie Nederlandse tijd kwam de laatste kompel naar boven. De mannen hebben 69 dagen vastgezeten op een diepte van ruim 600 meter. In het ziekenhuis waar ze ter observatie naartoe zijn gebracht... werd geconstateerd dat ze er beter aan toe zijn dan was verwacht. Miljoenen mensen over de hele wereld hebben de reddingsoperatie op tv bekeken. Vandaag treedt het kabinet Rutte aan, het eerste kabinet met een liberale premier sinds 1918. Het eerste formele moment is het constitutionerend beraad om 9 uur. Daarna worden de ministers en staatssecretarissen beëdigd op Paleishuis ten Bos. Rond kwart over één is het traditionele fotomoment met koningin Beatrix op het bordes. De formatie van het kabinet Rutte heeft 127 dagen geduurd. De Verenigde Staten zijn gegriefd door het besluit van de Nederlandse rechter... om de Nederlandse Irakees Wessam al onmiddellijk op vrije voeten te stellen. Bijzonder teleurstellend noemt het Amerikaanse ministerie van Justitie dat. Wessam al werd in Amerika tot 25 jaar cel veroordeeld... voor het beramen van aanslagen op Amerikaanse militairen in Irak... De Nederlandse rechter kortte dat dus drastisch in, vooral vanwege de slechte omstandigheden in de Amerikaanse gevangenis. De NAVO speelt een actieve rol bij de poging van de Afghaanse regering om zich te verzoenen met de Taliban. Zo hebben NAVO-troepen een vrijgeleide gegeven aan Taliban-leiders, zodat die naar Kabul konden voor hoog overleg. Het is voor het eerst dat de NAVO toegeeft hierin een rol te spelen. De